er zijn wat problemen hier met, met het nieuws en dergelijke. Dus we gaan meteen door met het nieuwe programma. Het was eventjes flitsend overstappen. Dag Luus, hallo. Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Goedemiddag, luisteraar. Ja, en Jan en Luus zijn weer present de komende twee uurtjes... op deze Lunchroom 18 januari rechtstreeks vanuit de studio... hier in het mistige Zandvoort aan de Tolweg. gaan we doen vanmiddag? Ach, wat eh, we is een beetje zo'n Leuke muziek Dat alle tijden, alle landen, alle streken en alle soorten. En eh, we hebben natuurlijk een weerbericht. Luus heeft nog een recept gevonden, denk ik, Luus. Ja, ik heb een recept. Oké. Eh, en de jarige van de dag. De jarige van de dag hebben we. En ach, we gaan deze twee uurtjes komende... twee uurtjes gaan we weer gezellig vol babbelen en vol muziek de lucht in slingeren. En we beginnen met een lekker zonnig nummertje. nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga quito tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que no la canten en tu balcón, a que vuelvas con la noche te vayas con el sol, a decir que sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, para quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa olvidar agravios, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu espíritu That's your job talking. You're telling me lies. Yeah. talking. You wear a disguise. The talking. So misunderstood. Still somebody Nou, eh, sorry voor deze kant, maar door een of andere technisch eh, onver, eh, onverklaarbaar iets werd uh, Iglesias eruit gegooid. En, eh, ja, ik Misschien vond ze het, het eh, systeem Iglesias niet leuk of zo. Ja, oké, maar ja, goed. De een houdt wel voor, de ander is natuurlijk. Maar sorry, en voor het abrupte einde, man, we zijn weer doorgegaan met een nummer van de CD of LP van de maand van Greenfields was dit. En daar gaan we zo meteen nog, meer, nog een nummertje van draaien. Dat op verzoek van onze Luus, die hier aan de andere kant bij mij zit. Ja, ja zeker. En dat gaan we verder op het programma doen. Zeker, dat CD van de week. Ehm, we gaan even een oud nummertje draaien, denk ik denk ik lekker. Oké. Okay. Boys. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boem, boem, boem. Leuke titel dus. Ja. Ja, toch? Jazeker. Om niet te vergeten, dacht ik. Ja, nog, eh, ja, we hebben eh, bij abrupt eh, afgebroken van onze Julio Iglesias... met zijn zonnige muziek. En ja, de vakantietijden komen er toch aan. En om het een beetje goed te maken gaan we naar een ander Grieksland. Een hele oude van deze, vast wel bekend. Denk je niet, Lus? Ja, dat denk ik wel. Jij gaat hem eh, jij gaat, eh, laten luisteren, toch? Ja. Ze laten ons een beetje in de steek vandaag. Is dat zo? Weer? Moeten we het weer eh, allemaal doen? Ah, we moeten het al doen zonder internet, dus het is al een beetje... Papa? Maar we, he we hebben hem. En heeft je al wat hè, voor dit geld. Ja. Everybody dances, sintaki, jasupari kari, hoppa. luisteraars. Jammer dat u niet kan meekijken. Onze Luus zag helemaal fleuren hier bij het horen van dit <laughs> nummer. Trio Hellenic En eh, uit 1965 is de, ja, Het was afkomstig uit de film maar Sorma de Griek. En eh, onder andere Anthony Quinn die daar een hoofdrol in had. En eh, we zien nog steeds voor ons dansend daar op het strand. Ja, zeker weten. Ja, Wat een mooie echt, film was dat. Echt, Maar ja, deze muziek vind ik eigenlijk ook wel tijdloos. Het, kan het is tijdloos. Het is tijdloos. En dat is ook, ook wel leuk. ik vind Griekse muziek überhaupt wel leuk hoor. Er zit altijd een bepaald ritme zitten, in. gewoon gezellig. En als je ook bij zo'n Grieks restaurantje zit eten, draait het vaak op de achtergrond. En wij, wij gaan was eten in IJsten, dus wel ver weg in Limburg. Een Grieks restaurantje, heel lekker eten. En altijd lekker Griekse achtergrondmuziek. En ik vind het zo heerlijk om dat mee te maken. Dat is echt eh, geweldig allemaal. Hè? We gaan nu iets eh, van deze tijd doen. En eh, dit was uh, Young Right Now heette het nummer. Wel eh, eigen tijds weer. de laatste dagen wel erg veel als een kleine wereld als in de buitenkijkers kijken. morgens Luus, met die mist. Ja, en, mistig, grijs, Ja, toevallig. ik heb hier iets dat komt van onze mediapartner TV Noord-Holland. die zegt vaker mist dan normaal door rustige atmosfeer. Eh, we hebben meer mist dan vorig jaar, maar dat heeft eigenlijk alleen te maken met de dominante hoge drukgebieden en de daardoor rustige atmosfeer, legt NH-weerman Jan Visser uit. Uh, extreem is het zeker niet. Eh, het lijkt de laatste dagen wel alsof we veel vaker dan normaal in deze tijd van het jaar te maken hebben met dichte mist. Eh, om dat gevoel te toetsen belde de redactie met onze eigen Weerman Jan Visser... die dat soort statistieken nauwgezet bijhoudt. Hij bevestigt dat het dit jaar iets vaker mistig is dan normaal... maar extreem is het verschil zeker niet. Het is in Noord-Holland ook niet mistiger dan in andere provincies... al dus Jan Visser, die ook het landelijke beeld in de gaten houdt. De gedachte dat het eh, in Noord-Holland vaker mist dan elders... omdat wij een waterrijke provincie hebben, is niet op feiten gebaseerd. De hoeveelheid water speelt pas een rol in misvorming als er sprake is van vorst. Grote bevroren wateroppervlakten zijn wel van invloed op het ontstaan van mist... maar daar is op dit moment totaal geen sprake van. Eh, wel minder mist in de toekomst, uh, wat jan Visser weten. Dat, eh, we hebben wel te maken met meer mist dan normaal. Maar hij tekent daarbij nadrukkelijk aan dat het uitsluitend met toevallige weersomstandigheden te maken heeft. In principe neemt het aantal keren dat we te maken hebben met een kleine wereld juist af. Mist ontstaat namelijk ook vaker in vuile dan in schone lucht. En aangezien de luchtkwaliteit in ons land gemiddeld verbetert... zal het in de toekomst minder vaak mistig zijn. Lekkere gedachte in ieder geval, toch? Ja. ja ja, dat is even interessant wetenswaardigheidje toch, zo tussendoor. Hoort er ook een beetje bij. We gaan verder met Susan Boyle. What is it more that you want that I am not seeing? What in my ignorant prayers am I failing to say? Never before have I questioned the truth of your being. Never once have I dared. Never until today. All of a tremble, I stand on the edge of confusion. Who is to me if into the darkness I fall? need more arms I will open his arms to receive me Who will forgive me and take me and show me his face When I have gone to my rest will you watch me and wake me When my time comes at last Eh, Susan Boyle was dat. Ken je nog? Ja, tuurlijk. Die dame die ooit in Engeland meedeed met een talentenjacht. Eh, zoiets als de Voice. Alleen daar kon je, hoop ik, toen nog meedoen met eh, schietgebedje. Zat er niks zou gebeuren in ieder geval. Got Talent was niet de voice, toch? Was dat Got Talent? Ja? Ook zo, ja, goed, in ieder geval ook zo'n wedstrijd. En ja, hetzelfde basis natuurlijk. Ja, toch? Dat is ook een beetje eh, zelf idee. Maar goed, uh, dat was Susan Boyle. Heerlijk nummer was dat. Mooi nummer trouwens. Ehm, we hebben de CD van de week van de maand, hè? LP van de maand hebben we. Ja, ja die hebben we. En eh, dat is nog steeds Greenfield van de Bee Gees. Ja, klopt. Omdat het een hele mooie CD is, Jan. CD, geen Mooie duets. Nou ja, het is een CD, hè? Ja. Ik ben nog van de oude stempel. Ik noem het gewoon. Hoewel, er worden wel steeds meer LP's uitgebracht weer, hè? Wordt helemaal nieuw, hè? Ja, vinyl is helemaal in. En dat zijn de prijzen ook maar. Retro heet dat toch? Het heet retro, ja. En eh, de prijzen die zijn in ieder geval eh, modern. Dat is, dat is wel weer modern. Uh, eh, is zo duur als een cd'tje. En, maar ja, goed, mensen die... Nou het blijft mooi natuurlijk, het, het, eigen geluid. Het blijft, dus het maakt niet uit wat ik zeg. Ik kan cd zeggen, LP, het maakt niet uit. Wat jij wil. Nou, het is in ieder geval mooi. Oké, wat gaan we draaien vandaag? als het goed is, heb jij meegenomen... Barry Gibb en Dolly Parton... Ja. Met Words. Ja. Gelukkig, die heb ik meegenomen. Goed zo. Oké. Okay. Goed bezig, Jan. Ja, natuurlijk. I gaze in your eyes now you're not inside Just a picture of someone I lie with each night Long may en ik krijg zojuist van eh, mij... Uh, eh, Jamant luus aan de overkant. De tip om aan naar 7 te gaan. En ja. een glaas in mijn bril te laten pleuren. Want eh, ja, dit was Words of a Fool. Het begint natuurlijk bij mijn Words. Hè. Het is allebei. Het is ja, Hè. Ja, ik heb in die verder verder mijn neus lang is. Maar ik mag het goed maken van Luus door echt Words te gaan draaien. En die komt hier. Die is echt met Dolly Parton. Nog één keer hier. Ja, echt waar hè? Dat bedoel Beloofd hè? Ja. Oké. Strijdbel hebben met Lus. We hebben het goed gemaakt met Words. Oké. En eh, met Barry Kip en eh, Dolly Parton. En wat gaan we nu doen, Lus? Nou, we hebben bekende jarigen vandaag, hè? Ja. En, en een van de bekende eh, jarigen is Kevin Costner. Hij wordt vandaag 67. Onze Arie Boomsma wordt vandaag 48. en we hebben Bobby Goldsboro, is een Amerikaanse pop- en country singer-songwriter. Hij wordt vandaag 81. Eh, en je zult waarschijnlijk denken van eh, wie is dat nu weer? Maar de iets jonge ouderen onder ons zullen hem zeker herkennen... als eh, zij dit nummer horen. En wij, wij wensen Bobby en iedereen die vandaag jarig is... een hele fijne en gezellige dag toe. en deze is speciaal voor jullie.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 And a small cloud passes overhead and cries down on the flower bed, honey love. And see the tree, how big it's grown, but friend, it hasn't been too long. It wasn't you. And I laughed at her. Ja, ja, romantisch. Bobby Colesbro en Honey was dat. Uh, vervlogen tijden. Ehm, ja. we zitten hier natuurlijk in de studio even zonder eh, internet. En, en eh, moeten ze wat bij elkaar gaan sprokkelen. Maar met een beetje goede wil komt het wel voor elkaar. ik heb hier onder andere een leuke suggestie om dat te doen. onder andere morgen. Dat is het beklimmen van de torens van de Koeperkathedraal, Loes. Dat is wel leuk, hè? Waar is die kathedraal dan? Ja, die, gisteren stond hij nog op de Leidse Vaart. Oh, ja. Zal hij nog staan, denk je? Ja, vast wel. Oké, ja, misschien moet het ja. door de mist. Dat zou kunnen ja, natuurlijk. Dat, eh, dat wel, maar ja, okay. ik denk, ja. Hoe heet die kathedraal? Dat is de, de, grote kerk heb je. En dus, ja, hoe heet de kathedraal eigenlijk? is erbij? de BAVO die je bedoelt? De BAVO. Oh, zeg dat toch? Ik dacht dat je wat anders zei net. Er is dan maar één kathedraal toch op de Leidse vaart? Ik dacht, niet. nee. Nou? Maar goed, uh, eventjes zeiden. We hebben hier, eh, je kunt de torens beklimmen. Dat is wel leuk. Via spannende speeltrappen klim je steeds hoger en hoger door de torens naar het licht... waar het allermooiste uitzicht op je wacht. En onderweg kom je langs ruimtes met exposities over architectuur of kunst... maar ook langs enorme kerkklokken die om het half uur slaan. En daar staat dus haakjes oren dicht, dus... Eenmaal bovenop de bijna 60 meter hoge machtige torens geniet je van het uitzicht op de binnenstad... en van de koperen Jukensteel koepel. Maar ook van de duinen en de zee die binnen handbereik lijken. En bij echt helder weer zie je zelfs Amsterdam, Alkmaar en Leiden. Onvergetelijk. Leuk eigenlijk, nou, hè? Leuke tip. Hebben ze ook een lift? Eh, weet ik niet. Weet ik niet. Of moet het met de trap? Nou, ik denk met de trap, want het gaat over beklimmen. Ah. Eh, nou, de architectuur van de torens. De, kerk is in drie periodes gebouwd. En het is goed te zien als je bovenop de toren staat. Want je ziet als eerste de prachtige koperen jukensteel koepel... met daarachter het eerst gebouwde neogotische deel van de kerk. En ehm, het laatste tot stand gekomen deel van de kerk zijn de torens die gebouwd zijn in de Amsterdamse schoolstijl. Ook prachtig om te zien zijn de twaalf torens die de kathedraal vergezellen. En eh, wanneer kan je dat gaan doen? Dat is eh, elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van half elf tot vijf uur. En elke zondag van twaalf tot vijf. En de tickets kun je online bestellen. En eh, het lijkt me een hele leuke uitdip dit om te ja, doen. Ja, maar niet voor mij, want ik heb twee dagen nodig om zo hoog te komen met al die trappen. Ja, maar je gaat toch wel zo snel naar beneden. Ja, dat, kan dan weer wel. maar drie dagen ben je er wel. Ja, maar toch wel leuk, leuk idee dus. En er eh, zijn genoeg mensen die het wel willen doen, denk ik toch? Ja, die filmen ja. net wel. ja, die oké. Okay. Dankjewel. With these hands I will cling to you I'm yours forever and an hey With these hands I will bring to you A tender love as warm as May Oh yeah I will sing to you Long after stars have lost their glow below geloof er niks van. Nou, we gaan het opzoeken. Ja, nu niet. Ik heb geen internet. Je hebt geen internet, helaas. Jij hebt wat nieuws uit ons eigen gezellige dorp, toch? Ja, ik heb iets heel leuks. Het is een droom van veel jongens om te spelen in het eerste van Ajax. En het zijn er maar weinigen voor wie die droom uitkomt... maar Jury Regeer uit eh, ons eigen Zandvoort is het wel gelukt. Vorige maand heeft hij zijn debuut gemaakt... tijdens de bekerwedstrijd tegen Barendrecht. De Zandvoorter is aanvoerder van Jong Ajax... en scoorde afgelopen maandag de openingstreffer in de wedstrijd tegen Jong Utrecht... die uiteindelijk met 2-0 gewonnen werd. Internationale ervaring heeft Jury inmiddels ook. Zo heeft hij zich laten zien in het Nederlands elftal onder 18. Dat was een mooie ervaring. Eind maart hoop ik mee te doen aan de elite ronde met het team onder 19 om ons te plaatsen voor het EK in Slowakije. De club waar zijn voetbalcarrière in feite begon is hij niet vergeten. Afgelopen jaar heb ik verschillende keren training gegeven op uh, uh, Zandvoort, Zandvoort. SV Zandvoort, sorry. Ik woon ook nog in Zandvoort en zie nog regelmatig de jongens met wie ik bij Zandvoort heb gespeeld. Jury concentreert zich nu helemaal op de tweede helft van het seizoen. Hopelijk zien we hem de komende tijd regelmatig bij Ajax 1. Gezien de vele wedstrijden die het team moet spelen... zou het zomaar kunnen dat we onze Zandvoortse trots zien schitteren... tussen de toppers als Tadic, Blind en Anthony. En zo kan er ook weer een tegel bijgelegd worden in de Staten van Zandvoort. Ja, toch? Hartstikke trots op onze jongen. Zeker, zeker. Bij deze eh, succes met deze jongen. Hè? Ja, hartstikke leuk top dat je zoiets kan bereiken. Echt helemaal onwijs. Maar eerder programma hadden nou, we de Zorba de Griek op te dansen. We hebben nog zo'n uh, wat ook een lekker dansnummertje geweest. Is een tijdje geleden deze. Lambada. too was dat de Lambada. Oh, lekker. Ja. Ga je nog eens in de zon en een lekker, eh, ja, nou, lekker, cocktailtje. Heerlijk, hè? Ja. Oké, okay, Lucia, het weer te, te vertellen over ja, onze mooie dorp. we hebben wat... Eh, eh, te, te, te, melden gehad vorige keer over de, markt in Noord. Dat in Noord. die in zwaar weer uh, verkeerde. Maar er lijkt nu toch schot in te zitten om de, in de pogingen om de weekmarkt in Nieuw-Noord nieuw leven in te blazen. Vorige week eh, hebben we een eh, bericht dat het, eh, dat het niet zo goed ging. maar de, afgelopen dinsdag waren er echter alweer vijf. En er zijn initiatieven om nieuwe deelnemers te werven. Ook kwam wethouder Gert-Jan Bluis zich persoonlijk op de hoogte stellen. En dat de markt moet blijven voortbestaan staat voor de heer Bluis als een paal boven water. Zeker, dat is het uitgangspunt. Gelukkig heb ik gesprekken, in gesprekken geconstateerd dat onder alle betrokkenen de vastbeslotenheid groot is. Kennelijk zijn er in het verleden dingen niet goed gegaan... maar het heeft geen zin daar lang bij stil te blijven staan. Eh, de heer Bluis gaat de zaak in het college bespreken... en dan gaan ze bekijken wat er moet gebeuren. Eh, de weepmarkt in Nieuw-Noord is in tegenstelling tot de woensdagmarkt in het centrum... geen gemeentelijke, maar een particuliere markt... waar de gemeente formeel en organisatorisch weinig bemoeienis mee heeft. Alle mogelijkheden staan wat mij betreft open. Als het noodzakelijk blijkt om er een gemeentemarkt van te maken... dan moet dat bespreekbaar zijn. Uh, al dus de heer Bluis. Hij heeft in ieder geval aangekondigd dat hij eh, vandaag wederom een werkbezoek brengt aan de markt. Nou, Het ziet er positief uit dus. Zeker wel, zeker wel. Eh, het volgende nummer wat we gaan eh, draaien... dat werd afgelopen weekend in het eh, dorp ook een beetje geschald. En dat willen opdragen eigenlijk aan alle horeca-ondernemers... die het allemaal zo zwaar hebben dat ze nog steeds dicht zijn. Nou, ik was even in het dorp zaterdag. Ja. En ik zag alles weer open. Ja. Alle terrasjes en alle... En het was gelijk supergezellig. Ja, maar daar doen we toch voor? Ja, dat moet gewoon weer open. Maar voor die mensen, dit nummer. En dan... afraid of the dark. At the end of a storm, there's a goal. Een oudje, maar er wordt over wel heel veel festiviteiten gedraaid altijd. En het blijft een mooi nummer.